nieuws van 4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het Verbond van Verzekeraars verwacht niet dat de schade... als gevolg van de eerste najaarsstorm uitzonderlijk groot zal blijken. De eerste officiële schatting komt pas morgenochtend. De storm leidde in diverse plaatsen tot overlast. Zo, liepen, zo vielen bomen op auto's en lagen er bomen, takken, dekzeilen en andere rommel op de wegen. In Amstelveen raakte een bestuurder bekneld nadat een boom op zijn auto was gevallen. Een leerling van een school in Enschede kwam ook onder een boom terecht. Ze was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De NS laat op sommige trajecten minder of geen treinen rijden, onder meer vanwege bomen op de rails. Zeeuwen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis kunnen weer terecht bij GGZ-instelling Emergis. De patiëntenstop is opgeheven na een goed en constructief overleg, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Emergens weigerde patiënten van Zilveren Kruis omdat die verzekeraar te weinig zorg zou hebben ingekocht. De zorgautoriteit vond de patiëntenstop onacceptabel. De vier partijen aan de formatietafel houden de hand te veel op de knip, zeggen andere partijen in de Tweede Kamer. Er is een begrotingsoverschot van zo'n 13 miljard euro voorspeld. Dat geld moet na jaren van crisis terug naar de burger, vinden PvdA, PVV, GroenLinks en de SP. De formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zeggen dat ze het geld niet zomaar kunnen uitgeven. Ze zijn bang dat de AOW en de zorg dan op termijn niet meer betaalbaar zijn. Aanhangers van Ajax mogen zondag demonstreren in Den Haag. De gemeente heeft daar toestemming voor gegeven. Tijdens de bekerwedstrijd Scheveningen tegen Ajax, die in het stadion van ADO Den Haag wordt gespeeld, zijn de fans niet welkom. Daar zijn ze boos over. Ajax-supporters zijn al sinds 2006 niet meer welkom in het stadion van ADO Den Haag. Toen werd het supportershome van ADO bestormd door Ajax-hooligans. Het weer op de Wadden stormt het nog met windkracht 9. Langs de westkust waait het nog, stormachtig, kracht 8. De komende uren neemt de wind verder af. Het is wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NFC. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad begint zonder al te veel uitschieters. Op de A15 Rotterdam-Gorkum staat het wel vast. Tussen Knoop het Ridderkerk en Gorkum 24 kilometer. Dat zijn mensen die omrijden vanwege de problemen eerder vanmiddag op de Moerdijkbrug op de A16. Maar daar is de file juist aan het verdwijnen.